Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De ruim 500 gelekte persoonsgegevens van KPN-klanten komen van de webwinkel babydump.nl. Eerder werd gedacht dat de hackers de gegevens van KPN zelf in handen hadden gekregen... maar journalist Brenno de Winter ontdekte dat dat niet zo is. Verscheidene mensen die op de lijst staan bevestigen tegen de NOS dat ze er artikelen hebben besteld... De hackers publiceerden een lijst met daarin alleen KPN-klanten... om zo de indruk te wekken dat het lek bij KPN zelf zat... De provider sloot daarop alle 2 miljoen e-mailadressen tijdelijk af. Sinds het begin van de avond kunnen klanten er weer bij. Verkeersboetes zijn in Nederland de afgelopen vier jaar met 66% verhoogd. En daarmee heeft Nederland de hoogste verkeersboetes van Europa. Dat heeft RTL Nieuws uitgezocht. Wie buiten de bebouwde kom 15 km per uur te hard rijdt, krijgt een boete van 110 euro. In andere West-Europese landen kost zo'n overtreding gemiddeld 58 euro. In Montenegro is de noodtoestand uitgeroepen na enorme sneeuwbuien. Zo'n 60.000 mensen in tal van dorpen zijn van de buitenwereld afgesloten. In de hoofdstad Podgorica mogen particulieren hun auto niet meer gebruiken. Ook in het buurland Servië veroorzaakt het winterweer grote problemen. Overheidsinstellingen en staatsbedrijven daar blijven volgende week dicht om stroom te besparen. In Amsterdam zijn vier mensen onwel geworden door koolmonoxide. De brandweer vond in een huis in de wijk Slotervaart een brandende barbecue... Die was aangestoken omdat de kachel het niet meer deed. De houtskool veroorzaakte een hoge concentratie koolmonoxide. De vier zijn met ziekenwagens naar het ziekenhuis gebracht. In de Eredivisie zijn vier wedstrijden gespeeld. De uitslagen AZ Excelsior 2-0, NAC Ajax 0-2, Roda NEC 1-0 en VVV Groningen 2-0. Het weer, wolkenveld en opklaringen, temperaturen vannacht tussen min 5 en min 12... Morgenochtend wat sneeuw in het noorden. Overdag trekt die sneeuw naar het zuidoosten. En vooral in het westen en noorden gaat die over in regen of ijzel.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 es para mí, cámara batiricoí, es para ti, cámara batiricoí, es para mí, cámara batiricoí, es para ti, cámara batiricoí, es para mí, cámara batiricoí, es para ti, cámara batiricoí, es para mí, cámara batiricoí, es para ti, cámara batiricoí, es para mí, cámara batiricoí, es para ti, cámara batiricoí, es para mí, cámara batiricoí, cámara batiricoí What?